Volgens hen is het anders financieel niet meer vol te houden. Maar volgens Rutte is het vanwege corona voorlopig, voorlopig noodzakelijk dat de horeca dicht blijft. Meer politiek nieuws. Premier Rutte probeert een onderzoek naar de steun aan Syrische rebellen tegen te houden... zeggen bronnen binnen regeringspartijen tegen Nieuwsuur. Rutte wil er verder niets over kwijt. Heeft u zich bemoeid met die motie? Ja, ik bemoei me met zoveel dingen, maar daar kan ik natuurlijk niet in detail op ingaan. De Tweede Kamer wil dat onderzoek al twee jaar... toen duidelijk werd dat het kabinet in Syrië rebellen steunt met bijvoorbeeld pick-up trucks. In Hogeveen in Drenthe is een automobilist gevlucht na een aanrijding met een fietser. De man van 78 kwam erbij om het leven. In de auto zaten twee mensen. Agenten hebben iemand opgepakt, maar de ander is nog spoorloos. En Arjen Robben heeft voor flink wat geld in het laadje gezorgd bij FC Groningen. Fans konden voor dik 80 euro een shirt met handtekening van de aanvaller bestellen. En uiteindelijk vlogen meer dan 1000 shirts over de toonbank. RKC Waalwijk heeft goede zaken gedaan in Enschede. De Brabanders wonnen met 2-0 van FC Twente. Volgens trainer Ron Jans ging er een hoop fout. Eh, aan de bal niet goed. Uh, druk zetten ging niet goed. Eh, de meeste duels verloren. Ja, dan verlies je ook de wedstrijd. Ja, nee, een D day of in ieder geval een hele slechte avond. Balen voor FC Twente dus. Maar bij RKC Waalwijk zijn ze blij met de punten. De club heeft de tweede zege van dit seizoen te pakken... en gaat nu van de 15e naar de 11e plek. En dan nog het weer. Vanavond bewolkt vannacht ook. Het koelt af naar 2 graden. Er kan ook wat mist ontstaan. Morgen een graadje of 7 en het is dan droog.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 Sunny side up, I got egg on my face. Waist trainer for a tinier waist, but I can't help it if I like the way food tastes. Hey, this is me. bad chick, baby, I'm a bad bitch. If he fiendin', I'll probably get a catfish. Keep him dreamin' and pull up on a nap shit. I don't even be asking him who that chick, uh-huh, who that chick, nah. That's pitiful, that's so average, why? Some women want men and some girls want wives. Tell lies until they buggin' and they pants on fire.